NOS Nieuws van 10 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. In Sharm el-Sheikh zitten zo'n 20.000 Britten vast. De Britse regering heeft alle vluchten tussen de Egyptische badplaats en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Britse experts onderzoeken of de luchthaven van Sharm el-Sheikh wel veilig is na de ramp met de Russische Airbus. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat daar een bom aan boord was. Mogelijk is die in Sharm el-Sheikh aan boord gebracht. In het gebied zitten ook Nederlandse toeristen. Nederlandse reisorganisaties wachten af wat het Britse onderzoek oplevert. De topman van de Koninklijke Nederlandse Munt Brouwer stapt gedwongen op. Zijn vertrek moet een oplossing brengen voor de crisis bij het bedrijf. En het ministerie van Financiën bevestigt een bericht daarover in de Volkskrant. Bij de munt wordt er al meer dan twee eeuwen munten geslagen. In augustus meldde staatssecretaris Wiebes dat er grote financiële problemen waren. Een grote order uit Chili voor nieuwe munten was uitgelopen op een strop. Topman Brouwer van de munt maakt eind dit jaar plaats voor een interim manager. Het aantal trajecten op de snelwegen waar 130 km per uur mag worden gereden... wordt begin volgend jaar met 19 verhoogd. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarmee ligt het percentage snelwegen met de maximumsnelheid vanaf februari op 61 procent. Nu is 130 km per uur nog op net iets minder dan de helft van de snelwegen toegestaan. De prijzen zijn de afgelopen maand licht gestegen. Inflatie in oktober kwam uit op 0,7 procent, een tiende hoger dan een maand eerder. Vooral vliegtickets werden duurder. Benzine was ook iets duurder dan in september, maar is nog altijd bijna 12 procent goedkoper dan een jaar geleden. In de hele eurozone kwam de inflatie uit op 0 procent en het ideaal van de Europese Centrale Bank is 2 procent. En dan het weer bewolkt, soms wat regen, in het zuidoosten ook wat zon. En het wordt 14 tot 17 graden.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 bij Waardenburg over 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoudendorp 6. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort... tussen Osdorp en Rai 4. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda...